Fan FM, het ZFM radioprogramma op de woensdagavond, waarin een echte fan twee uur lang zijn of haar favoriete groep of artiest mag laten horen en toelichten. begonnen met eh, Born to Run. Ja. Of is, is een grootste hit geweest. Dat is de allergrootste hit. En dat is ook een, nummer wat hij altijd speelt. Altijd, oké. Speelt hij ook altijd. Ja, en, eh, ja. dat, gaat, dat gaat met een, energie en, en, en, en eh, ja, een vrolijkheid en, een passie. Dat is ongelooflijk. ja. ja, ja vind je het ook mooi omdat dan al die solos worden uitgewerkt en uitgesponnen en zo? En, uh, solo's, eh, eh, ja. gitaarsolo's, ja, dat is heerlijk. Ja? Ja, ja, ja. Hij doet zelf natuurlijk een aantal solo's. Maar hij heeft ook bijvoorbeeld in zijn band Niels Lovegren zitten. Oh ja, dat is een hele bekende. Ja. Dat is een hele bekende gitarist. Die zat van oudsher nog niet in de band, maar die zit er nu ook al. Nou, ik denk toch ook al zeker 30 jaar toch ook al bij. Ja. En die Niels Lofgren die krijgt ook altijd eh, een solo. Die krijgt de ruimte, ja. ja. En ja, die, die staat aan te spelen. En ja? die, die, staat eh, dan pirouettes te draaien tijdens die solo die die speelt. Ook op één been. <laughs> Op één been. Die heeft inmiddels eh, geloof ik ook al twee nieuwe heupen. Want <laughs> ik kan me voorstellen dat zijn heup daar kapot gedraaid van is. Ja, dat zijn, zijn, zijn prachtige solo's, ja. En zo had je natuurlijk ook altijd de, de schitterende eh, saxofoon solo's van, eh, Clarence, van Big Man, van Clarence Clemens. Eh, ja, die kon, op, die kon ook al niet meer staan op het podium. Die zat half op een, uh, op een kruk te spelen. ja, Zo nu en dan kon hij dan nog wel eens een beetje staan. Maar ja, die, mannen werden natuurlijk ook ouder en, en lichamelijk steeds meer mankementen. Eh, zijn plek is ingenomen door uh, Jay Clemens, een, neefje van, uh, eh, okay, leuk. Clemens. Ja. die zit nu ook al jaren in de band. Die doet het heel goed. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Dus ja, dat soort solo's die zijn legendarisch. Ja. Maar ik denk wel dat het inderdaad. is heel intensief, dat soort optredens. Dus, het, het, is heel intensief. Het vergt een hoop van je lichaam, denk ik, ja. het, het vergt van, van hun veel van hun lichaam, maar zeker ook van de toeschouwers. Want ik koop altijd staanplaatsen. Ja, oh ja. Ik wil, dan vier uur staan, ja. Ik Zo. wil staan voor het podium. Ja, vier uur staan. Je staat al veel langer, hè. Want je staat vaak... Eh, vroeger, als je een goede plek wilde hebben... dan moest je echt eh, naar binnen en dan rennen, hè? Ja, klopt. Helemaal naar voren rennen. Ja, nu hebben ze die golden circle. Daar kun je apart kaarten voor kopen. Dus dan ja. Hoef je niet meer eh, zo te rennen. <laughs> maar je staat toch al ruim van tevoren. Ja, Sta je te wachten dat je naar binnen mag. En dan sta je nog te wachten tot ze op tijd of, beginnen, of ze als ze op tijd beginnen. Want <clears throat> ja, er zijn natuurlijk veel eh, popartiesten. Eh, maar vroeger was het veel erger dan tegenwoordig. Ja. Tegenwoordig is de instrumenten al veel directer. Ja, ja, ik vind dat ze redelijk op tijd beginnen. Ja, het moet wel even voor het openbaar voeren dat soort dingen. Ook dat, eh, ja, ja, ja, Heel pragmatisch, denk ik. Ja, ja, ja. Maar je hebt dus een aantal pilletjes bij je, hè? om een beetje wakker te blijven. Een beetje... <laughs> Eh, ik, ik, gebruik geen pillen, wel bier. <laughs> Wel bier. ja. ja, er wordt eh, goed bier verzorgd. En, ja. Ja, je mag je plekje niet laten staan gaan natuurlijk. Hè? Nee, maar ik, ben altijd met een groep. Dat heb ik verteld. altijd met een groep, groep vrienden. Dus om de beurt gaat iemand even bier halen. En eh, net als eh, morgenavond ja? sta ik eh, in, in de bij de dijk. Oké, oh, de laatste optredens. Zo. De laatste optredens, ja. ja. Daar kunnen we ook nog wel eens een programma over doen. Over de dijk, ja? <laughs> Weet je ook alles van? Dat vind ik toch vergelijkbaar ook met Springsteen. Oh, ook leuk. een enorme intensiteit altijd. ook een frontman die duidelijk de show pakt natuurlijk, Huub, van, Huub van der Lubbe. En, eh, maar dan staan we ook, eh, morgen staan we ook met z'n achter. En dan is het ook om de beurt bier halen. En dan is het heerlijk met een biertje in je handen. En dan lekker die nummers meezingen. Ja, <laughs> meezingen. ja, ja, Smeert de keel inderdaad, ja. ja. Maar goed, we waren nu bij Springsteen. Ja. dus het zijn hele vermoeiende avonden, ja. En voor hem ook natuurlijk heel moeilijk. En eh, maar drugs en, of alleen maar drank? Hij, hij, gebruikt geen drugs. Nee? Nee, nee, nee. Dat, ik heb daar nog nooit over gehoord. Hij heeft wel als hij over vroeger vertelt, over alcohol natuurlijk. En misschien heeft hij vroeger wel eens eh, een jointje gerookt of wat ja, dan ook. Maar dat wel, denk ik. Ik, eh, ik heb nooit gehoord dat hij pillen gebruikt heeft, eh, cocaïne of heroïne of... Is het een voorbeeld voor de Amerikaanse jeugd? Eh, wat dat betreft zeker, ja. Ja, ja, ja, Ook misschien wat hij bereikt heeft en zo, wat hij doet, hoe, uh, ja, levendig gewoon, en zo. Eh, ja. Zeker wat hij bereikt heeft. Hij heeft ook, ook wat dat betreft, hij is hij geëerd door Obama. Hij Heeft die soort zo'n onderscheiding gehad. Ja, daar had hij ook wat mee, hè, toch? Met de democraten en zo, politiek. De, ja, hij heeft eh, ook de campagnes van eh, Clinton eh, heeft hij... oh, toen al, ja. nummers, nummers gezongen. Ja. <laughs> en ook bij Obama. Obama is een goede vriend van hem. Want hij, er is zelfs een heel groot boek verschenen afgelopen jaar... van een podcast die hij met Obama... Oh, dat is gehoord, ja. Allemaal in teksten uitgeschreven, ja. Leuk, ja. Heel ja, hij is natuurlijk politiek heel, heel, heel democratisch. Hij heeft daar ook een nummer van gemaakt, eh, American Skin. Oké, ja. Over het optreden van de politie in Amerika. Oh, oké, ja. Het heet ook wel 41 Shots. Het nummer gaat over een uh, negerjongetje... wat aangehouden wordt door de politie. Mm, ja. En eh, die wil dan zijn identiteitsbewijs pakken. Dus die gaat met zijn hand naar achteren. Oh. En die wordt neergeschoten. 41 schoten neergelegd. Ja, ja, ja. Een tiener. Ja. ja. Moeilijk, hè? Ja. Hij heeft daar dat lied, een eh, nou, vrij indringend nummer is het, heeft hij gemaakt. En eh, dat speelde hij toen. Uh, en toen moest hij daarna concerten doen in New York. En dit speelde zich ook af in New York, dit mhm. schietincident. Jongetje is overleden natuurlijk. En toen kreeg hij eh, het aan de stok met de eh, Jongerse politie eh, Springsteen. Oké, ja. Die wilde toen niet tijdens zijn concerten... Oh, optreden of bewaken optreden, of zo. het verkeer ja, in goede ah, banen ah, enzovoort. Ja, dat is toch nog goed gekomen doordat hij een gesprek gehad heeft met, met de politiefunctionarissen. Maar dat werd hem niet in dank afgenomen. Maar eh, ja, dat is ook eigenlijk nog een, een politiek standpunt dat hij tegen het wapengeweld uh, was. En, ja, ja, en, ook tegen de discriminatie. Ja. Zeker. Maar goed, terug naar zijn live optredens. Eh, zijn mooiste live nummer. Vind jij, wat was het inderdaad? Thunder Road? Ja, nou niet dat dat zijn mooiste live nummer is, maar dat vind ik gewoon het, het, het, het, mooiste nummer. Ja, het is een heel verhaal wat hij vertelt natuurlijk, dat hij daar voor de deur staat van zijn vriendin van eh, kom mee en dan gaan we er vandoor. En eh, ja, daar, daar, er zitten momenten in. Ja, het publiek kent dat nummer ook door en door. het publiek gaat eh, hier en daar ook meezingen. En, ja. ja, ja, ik weet niet. Op een of andere manier is dat mijn lievelingsnummer. En ik heb dat verteld het boek van, van die Nederlanders en die worden aan het eind ook gevraagd om hun lievelingsnummer. En dan zie je dit nummer ook, eh, heel veel terugkeren. Terwijl het, het grote publiek denkt ook allemaal dat eh, Born in the USA... Eh, ja, een van de grootste hits is en zijn mooiste nummers. Daar heeft Reagan zich ook verschrikkelijk in vergist. Want Reagan, <laughs> Reagan die was toen president van... oh, dat is eh, ja. Eh, reclame voor de Verenigde Staten. Wat was juist een aanklacht tegen de... de <laughs> Niet goed geluisterd, In verband met eh, de, de Vietnamoorlog. Ja, Dus nee, dit, dit, dit is een, een van zijn mooiste nummers, ja. Live ook? Heeft het nog een extra dimensie, live? Ik, ja, live heeft ja, alles, alles net. <laughs> Dus dit ook. Ja. Ah. En dat brengt hij ook. Eh, er zijn verschillende uitvoeringen van. Eh, soms alleen met, de, met piano, dat eh, Roy Bitten, de pianist, alleen speelt. Soms gaat hij zelf achter de piano. Ja. dan weer doet hij het alleen met de gitaar en de mondharmonica. Oh, en soms ook met zijn hele band. Dus het, er zijn verschillende uitvoeringen. Bruce Springsteen en de E Street Band. não. was waiting down on the tracks. And it's, oh, come take my hand. We're riding out tonight to case the promised land. Oh, thunder. guitar and I learned how to make it talk. And my car's out back if you're ready to take that long walk from your front porch to my front seat. The door's open, but the ride it ain't free. I know you're lonely, and there's words that I ain't spoken, but tonight we'll be free. All the promises will be broken. There were ghosts in the eyes of all the boys you sent away. They haunt this dusty beach road and the skeleton frames of burned out Chevrolets. They scream your name at night in the street. Your graduation gown lies in rags at their feet. dawn. From your room, you hear their engines roar on. But when you get to the porch, they're gone on the wind. So, Mary, climb in. It's a time. ja, die concerten die duren altijd minstens drie uur. Ja. <laughs> ja, En het langste wat ik dan gezien heb is drie uur en drie kwartier in Parijs. Ja. Maar in 2016 op het Malieveld, hier in Den Haag, was het ook drieënhalf uur. En dat, ook dat was een heel goed concert. Eh, het is ook zo, eh, dat was in eh, Nijmegen, het Goffertpark, regen. <laughs> <laughs> Oh, het mooie van hem dan is, en, eh, het is ook nog, ik weet niet of het nog te zien is, maar het was toen ook heel goed op YouTube. Eh, want tegenwoordig wordt alles natuurlijk gefilmd door mensen, ja. ze het op YouTube. Dan zie je dat, dan gaat het echt behoorlijk hard regenen. Ja. En ja, zij staan droog met die hele band. Maar hij heeft altijd een uitloop eh, van het podium af naar het publiek toe. Hij gaat gewoon in de de regen staan. Oh, zo. Ja. ja dat moet je oppassen. Is solidair met zijn publiek. Ja. En roept diverse keren, we gaan nog niet naar huis. <laughs> dus je staat gewoon uren in, in de regen. Ja, ja. Ja, eh, ja. dat vind ik wel mooi. Ja, zo met z'n allen gedeeld smart. Ja. Ja. Parijs hadden we ook een keer echt een woordbreuk. Eh, ja. In, dat grote voetbalstadion. Eh, echt op een gegeven moment tegen het einde van het concert een wolkbreuk. Dus iedereen was helemaal doorweekt. En, eh, ja. Nou, dan, ja, dan improviseert je ook en dan gaan ze Who Stop the Rain gaan ze spelen. Van, <laughs> van uh, Creedence Clearwater ja, eh, ja, Revival. ja, ja, nou, dat vind ik leuk. Dat is goed inspelen op het gebeuren. Ja, ja, En dan moet je, daarna moet je in de bus terug. Dus iedereen <laughs> nat, dus je begrijpt uh, <laughs> ja, steek in de bus. ja. ja. Maar goed, een ander mooi live nummer Incident op 57 Street vind ik ook een, eh, een prachtig eh, nummer. Dat is uh, ook een heel oud nummer. En toen, toen maakte hij ook heel veel van, van die nummers waar een heel verhaal in verteld werd. En dat is dit ook. Uh, 57 Street is een hele bekende straat in New York waar ja, heel veel theaters en restaurants enzovoort zijn. Maar ik denk ook dat daar toch de, de Rosse buurt ook dichtbij ligt ligt hij vertelt het verhaal van, eh, van eigenlijk zo'n halve crimineel die eraan komt rijden en, en met een meisje contact maakt. En, en ja, de pooiers die roepen van je bent een, eh, een bedrieger. En, eh, <laughs> <laughs> het, is, het, is, het, is, een heel verhaal. En, en, dat, dat vind ik, ik vind dit wel een van die mooie verhalende nummers. Hij heeft er daar meerdere van, ook Jungle Land, die had ik ook nog op het lijstje staan. Dus de nummers hebben altijd wel inhoud. Of een verhaaltje of zo. Of ja, nee, moraal. Al zijn nummers hebben wel inhoud. Ja. Het gaat altijd al ergens over. Het kan ook gewoon eens over de liefde gaan. En over, over, over de meisjes, over vrouwen. Maar het, het gaat... Eh, het, het, nee, het is geen flauwekul. Nee? Nee, okay. nee, nee, Hij worstelt ook altijd heel lang met zijn teksten. Er zijn heel veel foto's dat hij... die studio's tijdens die opnames nog eh, allemaal zit te schrijven en dan dingen zitten veranderen in zijn teksten. Dat, ja is eh, ook een perfectionist, want dat ligt een beetje ook in zijn sterrenbeeld. Eh. Ik zit in <laughs> hetzelfde sterrenbeeld en dan... En dan geloof je in. <laughs> ja. Nou ja, er zitten toch wel uh, eh, zit wel overeenkomsten in. Ook wat leuk, ja. ja, ja Johnny drove in from the underworld last night, bruised arms and broken rhythm in a beautiful Buick, but dressed just like dynamite. He tried to that giant falls apart so easy, and you know that hearts these days are cheap. Them swung their axes, said Johnny, you're a cheater. Yeah, the pimps swung their axes and said, Johnny, you're a liar. the shadows came a young girl's voice. Said, Johnny, don't cry. try, pull 38. each other goodbye. Now, Johnny was sitting on the fire escape, watching the kids playing down the street. And he called down, Hey, little heroes, summer's long, but I guess it ain't so sweet around here no more. Janie sleeps and she's damp with sweat. Johnny sits up alone and watches her dream on, dream on. Sister prays for lost souls and breaks down in the chapel after everybody's gone. Janie moves over to share a pillow, but opens her eyes to see Johnny up, putting his clothes on. She says, a romantic young boys, Romantic young boy. All I ever want to do is fight. Those romantic young boys. Those romantic young boys. I call him through the window. Hey, Spanish Johnny. Wanna make a little easy money tonight. And Johnny sighed. Good night. Independence Day. Ja, dat, gaat dus over eh, het conflict met zijn vader. Ja. Hij, eh, dat is, eh, daar hebben we het al over gehad natuurlijk, dat hij veel met zijn vader overhoop lag. En als je dit draait, dan introduceert hij zelf dat nummer met een verhaal over dat hij lang haar had en zijn vader zich daaraan stoorde. En dat hij toen voor de militaire keuring moest komen. Dat was in de jaren van de Vietnamoorlog. Ja. Oh. En eh, zijn vader had altijd gezegd van wacht maar tot je in het leger komt. Ja. Dan knippen ze je haar wel af en dan maken ze een echte vent van je. En eh, op een gegeven moment is hij een paar dagen van huis geweest en dan komt hij weer thuis. En dan zit zijn vader daar weer, die zat altijd s'avonds in de keuken. En, eh, ja. Nou ja, dan zegt hij tegen zijn vader, ik was voor de keuring weg. Ja. En toen zegt zijn vader en. Ja. En toen zegt hij, ik ben afgekeurd. En dan zegt zijn vader, dat is goed. Oh, toch wel. Oh, oké, dat is mooi. Ja. ja. Dus, dat is, eh, dus hij is niet in Vietnam geweest? Nee, nee, hij is niet in Vietnam geweest. Nee, nee, nee, Ik weet niet of jij toevallig gezien hebt, er was een, een eh, serie eh, programma's op televisie van Frank Lammers met Guus Meeuwers. Oh ja, dat heb ik niet gezien. Nee. Die, eh, die, waren, die, zijn, allebei ook Springsteen-fan. En die zijn naar Amerika gegaan. Ja? Ik geloof dat ze zes, eh, zes uitzendingen hebben gehad. En die zijn echt naar plekken gegaan eh, waar Springsteen over zingt. Oké. Okay. in zijn nummers komen allerlei plekken voor Aan, de, aan, de, kust van New Jersey. En, noem maar op, die hebben ze allemaal opgezocht. Ze hebben ook mensen opgezocht waar hij het wel over zingt. En, en, dat ze ook eh, eh, de familie ontmoeten mhm. van een vriend van Bruce Springsteen. Die, dus, die was ook eh, zanger van een andere band. Ja. Maar Springsteen was altijd helemaal gek van hem. Want hij vond het zo een goede, goede zanger. Maar die jongen die moest dus wel naar Vietnam toe. En die zag gesneuveld. Oké, ja. En hij heeft nu de, de, de, de broer en, en, en, zijn vrouw en dan nog wat familieleden ontmoet. Ja. En, eh, hij heeft daar ook een, een, een lied van gemaakt. En, eh, dat, gaat, eh, dat lied heet de Wol. En de Wol, dat is een, een monument. Dat staat, dacht ik, in Washington. Oh, met al die namen. Al die namen in staan van ja, de jongens die gesneuveld zijn. Ja. dat was een, een, mooie serie wat die Frank Lammers gemaakt heeft. Ja, want zelf speel je geen muziek, hè? Ik? Ja? Ik heb vroeger nog wel toen ik op de middelbare school zat, heb ik... Ja, eh, ja dat was in die tijd waar we ja, net over hadden. Ja, deed iedereen het, ja. de Beatles en de Stones. en eh, <laughs> toen eh, heb ik met drie andere jongens in een, okay. een bandje gezeten op de middelbare school. En ook nog, ik ben daarna naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding gegaan. Heb ik, toen speelden we ook nog, maar toen is het toch uit elkaar gevallen. Ja. En ik, heb hebben zelfs nog een paar keer opgetreden. Oké, nou kijk eens, ja. ja. Ik kreeg de basgitaar eh, toegewezen. <laughs> toegewezen? ja, eigenlijk was ik liever eh, drummer eh, oh, geworden. Maar ja, er was al een jongen die had een drumstel. Dus <laughs> ja, die werd drummer. Ja. En er was één knaap... die, die had drie gitaren gebouwd. Die zat bij ons oh, op school. dus Ik zat op het eerste Christen Lyceum in ja. Haarlem. En die had drie gitaren gebouwd. nou ja, hij speelde slaggitaar en andere jongen ook slaggitaar. Daar heb ik nog steeds contact mee. Die woont in, in eh, de Verenigde Staten, in Seattle. ja. En, eh, hij was zanger, en, eh, maar die andere jongen die bouwde die gitaar. En hij had een basgitaar, dus ik moest maar die <laughs> loopjes leren. Ja, Ik ben helemaal niet zo muzikaal, maar ik vond het toch wel leuk. En die, die loopjes, dat, dat gaat er nog wel. maar die, die drummer, die had een broer. En die broer was Rood Rody van de band van Rob Hoeken. Oh, Rob Hoeken. Ah, oké. Bluesband. Ja, zeker. Ja, ik ken het. Ja. En eh, we hebben eerst een tijd, gingen we altijd op zaterdagmiddag repeteren bij eh, die vriend van mij, die woonde toen nog in... Uh, Heemstede, okay, zonder. Maar op een gegeven moment zijn we in de schuur gaan oefenen, of de garage, bij die drummer. Oké, ja. Maar wat gebeurde er nou? Op zaterdagmiddag zaten we daar. Rob Hoeken en zijn band verzamelden zich daar wel eens... om van daaruit naar eh, nou, de plek te gaan waar ze moesten optreden. Ja, ja, Dus wij waren daar een beetje aan het spelen. komt op een gegeven moment Rob Hoeken met die hele band binnenlopen. Hé hey jongens, eh, zijn jullie lekker aan het spelen? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, we zijn lekker aan het spelen. Ja, we hebben natuurlijk niet zulke goede instrumenten. <laughs> oh, oh, ja, zelf gebouwd. Oh, wat leuk. Ja, Mogen wij even? Ja. Toen ging die band op onze instrumenten spelen. Oh, ja. En? Nou, toen hoorden wij wel dat het niet aan de instrumenten lag, hoor. <laughs> nee, die houden daar een geluid uit. Eh, ja, ja, zo goed. Ja. Ja, ja. Nee, dus ik heb wel zelf gespeeld. En, eh, ja. Ook, eh, ook nog wel gezongen. Ik mocht bepaalde liedjes, ja, Gloria van, van Dem, dat mocht ik dan zingen. Met een, ik hou ook altijd van zangers met een beetje rauwe stem. Hè? <laughs> ja, dat vind ik. Ja, Joe Cocker was, eh, was ik groot fan van. Ja, Dat is heel wat keren gezien. En uh, nou eh, Springsteen heeft ook best wel een uh, rauwe stem. Ja, vind ik ook. Ja. ja. Well, Papa, go to bed now, cause it's getting late. And nothing we can say. can change anything now. I'll be leaving in the morning from St. Mary's Gate. We wouldn't change this thing, even if we could somehow. Cause the darkness of this house has got the best of us. And there's a darkness in this town that's got us too. But they can't touch me now. And you can't touch me now. And they ain't gonna do to me what I watch them do to you. So say goodbye. It's Independence Day. It's Independence Day. All down the line. Just say goodbye. It's Independence Day. It's Independence Day this time. Now I don't know just what it always was with us. We chose the words, and yeah, we drew the lines. But it was just no way that this house could hold the two of us anymore. I guess that we were just too much of the same kind. We'll say goodbye, it's Independence Day. All boys must run away, come Independence Day. Won't you just say goodbye, it's Independence Day. All men must make their way independence day. down at Frankie's joint. And the highway she's deserted tonight, clear down to Breaker's Point. Well, there's a lot of people leaving town now, leaving their friends and their homes. At night they walk that dark and dusty highway all alone. Well, Papa, go to bed now, cause it's getting late, and nothing we can say can change anything now. Because there's just different people coming down here now, and they see things in different ways. And soon everything we've known will just be swept away. We'll say goodbye, it's Independence Day. Papa, now I know the things you wanted that you could not say to just say goodbye. It's Independence Day. I swear I never meant to take those things away. ook wel leuk is om te vertellen eh, over, over Springsteen. Eh, ik kreeg als fysiotherapeut op een gegeven moment een eh, vrouw onder behandeling. En die was, ze is helaas deze week overleden. Dat kreeg gisteren de rouwkaart. ik kreeg haar onder behandeling, toen was ze toch al in de zeventig. En dat was een violiste. Oh. Die speelde in verschillende klassieke orkesten. Ja. Als violiste. als je natuurlijk aan het behandelen bent, ga je ook praten, ook zeker over muziek. Ja. En eh, dus zij vroeg aan mij van wat voor muziek ik hield. Ja. Dus uiteraard kwam Springsteen eh, <laughs> Gek. <laughs> over tafel. Ja. En eh, ze zegt, god ja, ik ken die muziek niet. Nee. Kun je niet wat meenemen voor me? Ja. Dus ik heb haar toen cd's meegegeven. Ze thuis beluisterd en toen wilde ze nog meer horen toen zei ze, die man maakt hele mooie muziek. Oké. Okay. Hele mooie nummers. Maakt hele goede arrangementen bij zijn nummers. Heeft ook een geschoolde stem. Ja. Ze zegt, die heeft echt zanglessen gehad. Ja, ja, En dat vond ik zo leuk, dat iemand die uit een eh, totaal andere muziekwereld komt. Ja, klopt. Ja. klassieke muziekwereld. Dit zo kan waarderen. En, ja. Eh, ja, ze had meer over de technische kwaliteit. Had ze het ook een beetje over dat het bij haar overkomt of zo? Dat ze het voelde? Ja, zeker. Ja. ook dat, vond ze echt mooi. De teksten eh, vond ze goed. Ja. Eh, ja, ja, Zeker. Nou, mooi. Door al die lange nummers zijn we toch weer een beetje aan het eind gekomen, denk ik. ben eh, je nog wat kwijt over Broes? ja, gewoon dat het een, een, een hele goede songwriter is en een, een schitterende artiest. Ja die eh, ja, geen, geen moment uh, verveelt als hij op het podium staat. Het, het, kan je niet lang genoeg duren, zo'n concert. <laughs> ja. je begon te zeggen met eh, er zijn twee mensen. Ja. Eén die hem nog niet gezien hebben live en dus eigenlijk niet waarderen, begrijp ik. En mensen die hem wel gezien hebben. Nou, ja, nou, niet waarderen, maar eigenlijk die niet weten die niet, wat het is om, op Springsteen live mee te maken. Ja, ja. En als we nu naar die live nummers gaan luisteren, horen... Dan, mis je iets in je leven, eh, Pim. zo. <laughs> volgend, jaar, volgend jaar heeft nog... <laughs> volgend jaar komt hij nog een keer. Ik ga eens kijken, inderdaad, ja. Maar als we nu die live nummers gaan luisteren... Eh, of, eh, die we net gehoord hebben... Is dat wel een goede afspiegeling? Of missen we toch een beetje de sfeer, het contact? ja, je, je, je, mist toch de, de, sfeer. En kijk, net als dat concert in Parijs... waar je dan misschien een paar van die nummers uit neemt. Eh, je moet je voorstellen, dat was eh, in juli in Parijs. Bloed en bloedheet. Dus je staat daar al, al vreselijk te transpireren. En dan begint zo'n concert en dan ga je uh, meestal <laughs> dansen en meestal zingen. Met dus, het bier, Met, en met het, nou, in Parijs is dat allemaal wat nou, lastiger te krijgen. Dat is, dat is ah. heel vervelend, ja. En dan sta je daar, ja. Dan sta, dus die hele atmosfeer, die, die, die, broeierigheid en, en dat, dat, ja. ja dat, en dat, komt dan allemaal weer recht in staan. Ja, ja, ja. Dus als je die nummers hoort, dan ben je weer in Parijs en dan eh, heb je het weer warm. Deze, dit zijn cd's die, die Springsteen eh, zelf uitgegeven heeft. Die zijn niet te koop in de, in de winkel. Nee? Nee, nee, nee. Oh. Die geeft hij via zijn eigen website eh, regelmatig van hele goede concerten. Kun je ze bestellen. Ah. En deze, die, nou, die bestel je dus in Amerika. En ik heb er lang op zitten wachten voordat ze eindelijk binnenkwamen. ja, voorzichtig mee zijn. <laughs> maar dan zijn ze binnen en dan ga je dat draaien. En dan beleef je het weer helemaal. Ja. Zeker dat concert speelde hij ook eh, verschillende nummers die hij eigenlijk bijna nooit oh, live okay. speelt. Nee, en dat maakt eh, dat concert ook zo uniek. Nou, het is wel leuk dat hij met de Au de la Lune begint. Hè? Nou, dat is ook zo'n aspect van hem. Eh, dat hij vaak in een, eh, het land waar hij eh, speelt, begint hij met iets lokaals. Hè? Oh, oké. Om het publiek al. ja. Hoe snel hij niet een publiek eigenlijk gelijk aan zich bindt en, en, ah. enthousiast maakt. heb ik ik nog mee willen nemen. Dat is een DVD over een concert in Londen, in Hyde Park. En dan begint hij met het nummer London Calling. Oké, van de Clash. Van de Clash, ja. ja. En dat wordt ook zo gelijk intens gebracht. Ja, oh, mooi. En dat gaat dan gelijk over in eh, eh, zijn eigen, eigen muziek. In, eh, wat speelt hij dan weer? Waar we mee begonnen zijn, Badlands. Ja, oké. Ja, dus ja, en zo speelt hij de, vier nummers, vijf nummers acht elkaar, in een tempo. net wat Kluun zegt, dan word je weggeblazen. Ja. Ja, dan ben je, gelijk al om. Ja. <laughs> Eh, mag ik jou hartelijk bedanken voor dit eh, geweldige, toch verhaal en enthousiasme over Bruce Springsteen. Ja, ja, want eigenlijk moet je niet te veel over Springsteen praten. Eh, Springsteen moet je horen en moet je meemaken. er wordt wel gezegd, er zijn twee soorten mensen. Ja. En dat zijn de mensen die Springsteen live gezien hebben... En de mensen die hem nog nooit live gezien hebben. En het <laughs> is echt een heel duidelijk eh, verschil.